In het lijsttrekkersdebat bij de NOS zei Balkenende dat Rutte steeds wegloopt voor kritiek op zijn plannen. Wat nu nodig is, is eerlijkheid, zei de CDA-voorman. Volgens Balkenende hebben veel van de VVD-voorstellen draconische effecten. Volgens Rutte legt de VVD de rekening van de crisis nooit neer bij mensen die zwak staan. In het debat herhaalde Rutte zijn oproep om snel te formeren en al op 1 juli een kabinet te hebben. vvd leider Cohen noemde dat stoere taal en 1 juli ziet hij niet gebeuren. Balkenende zei dat Rutte net doet alsof hij al premier is. Ook voorman Rauwvoet van de ChristenUnie is sceptisch over de oproep van Rutte. We hebben niets aan een kabinet dat op 1 oktober alweer op zijn gat ligt, zei hij. De proef in Amsterdam met het rekeningrijden is voorlopig van de baan. Amsterdam wilde erachter komen wat automobilisten ervoor over hebben om hun auto te laten staan als ze ervoor moeten betalen. Maar volgens wethouder Wiebes is er in de stad niet genoeg draagvlak voor het experiment. Dat komt vooral doordat niet duidelijk is of de kilometerheffing er ooit landelijk komt. De politie van Peru bevestigt dat Joran van der Sloot een bekentenis heeft afgelegd. Eerder hadden Peruaanse media al gemeld dat van der Sloot heeft toegegeven dat hij Stephanie Flores heeft omgebracht. Er komt een reconstructie, daarvoor moet van der Sloot terug naar het hotel in Lima. Van der Sloot zou in een opwelling haar nek hebben gebroken. De Verenigde Staten vinden nu toch dat andere landen moeten meewerken aan het onderzoek naar de Israëlische actie tegen het Gaza-convooi. Eerst had Amerika genoeg vertrouwen in een eigen onderzoek door Israël. Maar nu zegt de VS dat het goed is voor de geloofwaardigheid als er meer landen aan meedoen. Dan het weer. Vannacht wordt het vrijwel overal droog en kan er wat mist ontstaan. Morgen veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het... Zandvoort, heeft het.